Nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het vier anderen opgepakt bij de grote politieactie in de Brusselse gemeente Molenbeek. Abdeslam was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Daarom werd hij in zijn been geschoten. Abdeslam zou de auto hebben gehuurd die is gebruikt door de terroristen... die afgelopen november een bloedbad aanrichtten in de concertzaal Le Bataclan in Parijs. De Bora Gravenstein is onder grote druk opgestapt als bestuurslid van de Judobond. Daarom keert Henry Bonnes weer terug. Die legde zijn functie als directeur topsport maandag neer... omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelde. Dat leidde tot een chaos binnen de judowereld... waar ook NOC-NSF zich mee bemoeide. Vijf topjudoka's riepen Gravenstein in een open brief op om te vertrekken. Ze zou Bonnes bewust hebben tegengewerkt... omdat het niet boterde tussen de twee... Zes andere topjudoka's namen het nog voor haar op, maar ze besloot toch om op te stappen. De burgemeester van Renkum had tijdens een uit de hand gelopen stapavond eind vorige maand piketdienst. Hij was toen verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde, bevestigde gemeentewoordvoerder tegenover Omroep Gelderland. Burgemeester Gebbe liep s'nachts aangeschoten in het centrum van Arnhem. Hij was op stap met zijn zoon en viel op straat. Hij zegt dat de alcohol verkeerd viel omdat hij wat grieperig was. De Fabeltjeskrant komt terug in een digitale versie. In 2018 moet de kinderserie weer op de buis komen. Dan is het 50 jaar geleden dat de televisieserie begon. Volgens de zoon van bedenker Luc de Levita blijven de karakters als meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos er hetzelfde uitzien. Hij wil dat de Fabeltjeskrant net als vroeger elke dag te zien is op hetzelfde tijdstip. Daarover overlegt hij nog met de omroepen. Het weer nog vanavond en vannacht droog en het koelt af naar een graad of 4. Ook morgen grijs, maar later op de dag kans op wat zon bij zo'n 8 graden.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 Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. guys you know me. Let's talk about sex, baby. slapping himself on the Kim and yeah. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax?